en ramde daarbij lampen van de baanverlichting. Het toestel uit Detroit is na de landing doorgereden naar de gate waar alle reizigers van boord konden. De landingsbaan was urenlang dicht om de lampen te fixen en brokstukken en blubber op te ruimen. De laatste maanden zijn meer bedrijven failliet gegaan. In december ging het om 261 bedrijven, zegt het CBS. Nick Wouters van de economieredactie legt uit hoe dat komt. De rente is enorm opgelopen, de kosten zijn voor bedrijven enorm opgelopen. En dan hadden ze wellicht nog schulden over van de coronatijd. En dat doet dan eh, bedrijven, meer bedrijven de das om eh, in deze afgelopen maanden. Door de coronasteun gingen de laatste twee jaar veel minder bedrijven over de kop. En nog even een appje sturen of je Insta checken. Een hoop jongeren dat ook terwijl ze op de fiets zitten. De afgelopen twee jaar kwam drie op de vijf in een gevaarlijke situatie terecht... of kreeg zelfs een ongeluk omdat ze op hun telefoon zaten te loeren. Zegt verzekeraar Interpolis, dus die vindt dat het anders moet. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we bewustwording creëren bij onszelf en onderling... en dat we ons gedrag aanpassen. Dat betekent, ga voorbereid op weg. Stop je telefoon in je tas, in je zak... Zet de trilfunctie en de geluidsfunctie uit. Laat je niet afleiden. Nou, dus zijn ze samen met singer-songwriter Danique een campagne gestart. In de video fietst een meisje met haar vrienden waarna haar telefoon bliept. En dat klinkt zo. campagne zal je de komende tijd veel op je Snapchat, TikTok en Insta voorbij zien komen. Het weer, het is weer de hele dag herfst met buien. In het zuidwesten ook harde wind, graadje of 11 is het. Morgen verandert er niet veel, behalve dat af en toe de zon schijnt. En met 9 graden is het ietsje koeler dan vandaag.